12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Slachterij Westford Vleesproducten neemt maatregelen tegen dierenmishandeling bij zijn slachterij in IJsselstein. Dat doet het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws, dat 100 uur aan undercoverbeelden uit het slachthuis bekeek. Daarop is te zien dat varkens worden opgejaagd en worden geslagen met een soort stok. Het bedrijf zegt dat het is geschrokken van de beelden en stopt per direct met het gebruik van de stok bij het lossen van dieren. In de Australische hoofdstad Canberra en omgeving is vanwege natuurbranden de noodtoestand uitgeroepen. Stijgende temperaturen en harde wind dreigen de branden verder uit te breiden. Het is voor het eerst sinds januari 2003 dat in het gebied de noodtoestand geldt. Autoriteiten krijgen meer bevoegdheden om mensen te evacueren, wegen af te sluiten en de controle over te nemen op privédomeinen. Het lukt woningcorporaties nog steeds niet om genoeg nieuwe huizen te bouwen. In 2017 en 2018 is maar bijna twee derde van hun nieuwbouwplannen afgerond... staat in een rapport van de Autoriteit Woningcorporaties. Een duidelijke oorzaak is er niet. Geld is er volgens de autoriteit voldoende. Mogelijk komt het door een te optimistische planning... tegenvallers bij aanbestedingen of snelle kostenstijgingen. De VS en Japan hebben vanwege het coronavirus voor heel China een negatief reisadvies afgegeven. En ook steeds meer andere landen nemen maatregelen. Zo heeft Rusland de grens met China gesloten. En verder vliegen veel landen voorlopig niet meer op China, waaronder Pakistan en Italië. In Rome is het coronavirus opgedoken bij twee Chinese toeristen. Uit Wuhan, de stad van de besmettingshaard, is een evacuatievliegtuig vertrokken met 83 Britten en 27 andere Europeanen. 18 Nederlanders willen ook weg uit Wuhan. Wanneer zij vertrekken is nog onduidelijk.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 Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up the waist. I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing. You know it's cause you know you're on Your patience just on Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you can and it higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it. I'ma be right rider. I'ma be right rider. I'ma be Yeah. Lights down for the one I love right now. You never look better. Forget our friends, girl, I love it when we feel together. We ain't nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind, so I don't wanna waste time. Bring it to me, my mind, that's what I need. That's right, kissing me cheek one time. I used to love being alone, but now I can't. you're reaching on my phone for you to put your hand. Girl, you are the one. I don't understand it. How you lighting up the room with your glow? Cause girl, you just own it. just own Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead and flip and get higher.